uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir... stopt met verdeeldheid zaaien over de vliegramp. In een brief aan de premier die het AD heeft gepubliceerd... wordt zijn houding bekritiseerd. Mahathir twijfelde eerder aan het bewijs... dat de MH17 is neergehaald door een Russische boekraket. Nu is hij voorzitter van een stichting... die een kritisch congres over de ramp heeft georganiseerd. Volgens de stichting MH17 brengt de Maleisische premier... het internationale onderzoeksteam, het JIT, in discrediet niet. In Hongkong zijn drie protestleiders opgepakt, onder wie Joshua Wong. Volgens medestanders werd hij plotseling in een auto geduwd en naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet bekend waarvan hij wordt beschuldigd. Een protest dat voor morgen gepland was in Hongkong is door de organisatoren afgeblazen... omdat er geen toestemming is gegeven van de autoriteiten. De NS gaat met nabestaanden van gedeporteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog praten over een compensatieregeling. Het spoorbedrijf werkte in de oorlogsjaren mee aan het vervoer naar de vernietigingskampen. Deze zomer werd een compensatieprogramma bekend voor Joden, Sinti en Roma. Daarna vroegen nabestaanden van weggevoerde verzetstrijders ook om een regeling. Oekraïne en Rusland hebben tientallen gevangenen uitgeruild, melden Russische persbureaus. Onder hen zou ook de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov zijn. Sentsov werd in 2014 opgepakt op de Krim, omdat hij volgens Rusland plannen had voor het plegen van een aanslag daar. De ouders van de doodgestoken Megan uit Breda hebben in een brief iedereen bedankt voor het medeleven. Daarin beschrijven ze ook de impact van de dood van hun 15-jarige dochter. Megan werd tien, jaar, dagen geleden thuis doodgestoken. Een 16-jarige klasgenoot zit vast. De ouders hopen dat hij de maximale straf krijgt, schrijven ze. Het weer zonnig en droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de kust tot vanmiddag 25 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 2 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 bij de Koentunnel vanaf Ring Noord 2 kilometer file en 5 minuten extra reistijd.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 dus het wordt waarschijnlijk onwijs leuk op het strand. En nogmaals, een hartelijk goedemorgen. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen, Marco. Hoe was jouw vakantie? Oh, heerlijk. Oh, heerlijk. Alleen veel te lang, veel te lang. Ja, ik, eh, je was gewoon heel lang weg inderdaad. Eh, het, het, voelt echt als eh, eeuwen geleden. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. hey, ik heb ook weer even een beetje moeite met knopjes. Want normaal gesproken hadden wij een achtergrondmuziekje. Ja, hadden we zo'n lekker gepingeltje. Hey. Ja, daar is hij. Heel, goed, heel goed, heel goed. Hij doet het. Ja, dat krijg je ervan, hè, als je zo lang weg bent. maar als een inkoppertje. Ja. Nou, we hebben vandaag in ieder geval een aantal activiteiten die ik met jullie ga delen. Want er is heel veel te doen in Zandvoort. Dus, eh, maar dat komt later. Eh, we hebben nog een plaat die ook door een ander vertolkt is. Hè Marco, zeg ik het goed? Ja, ja. En nou eigenlijk nog veel meer, maar... Eh, en we hebben ook nog een plaat, die komt ook nog later. Dan zou je denken dat het een jazznummer is, want daar is hij bekend mee geworden. Maar van origine is het eigenlijk een beetje een western dingetje. Best, hè? Ja, geloof je toch niet? Beetje bonanza. Ja, <laughs> ride 'em in, road 'em out. Yeah, <laughs> row high. Dat is een ander programma, Marco. Oh, sorry. Wij zitten in de jazz dus... Uh... Zullen we maar weer verder gaan dan met een volgend lekker jazz nummer?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 E uma ave no céu, uma ave no chão. É um mercado, uma fonte e um pedaço de pão. Tem o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto, desgosto, um pouco sozinho. A spear, a spike, a steak, a nail.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 São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. É pão, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É pão, é pedra, é o fim do caminho. És te toco, pouco sozinho. Pão, pedra, fim do caminho. Resto te toco, Nogmaals een goedemorgen bij uh, Jazz FM in Zandvoort. Zandvoort ZFM. We hadden net eh, twee nummers eigenlijk een beetje uit de Zuid-Amerikaanse zien. Eén is van uh, uh, Susanna McCorkley en die andere is van eh, de Big Band Jazz Mexico. Maar dat hoort wel lekker bij deze zomerse klanken, vind je niet? Nou, absoluut. Ik eh, kijk tussendoor ook nog even, Marco, naar het eh, verkeer. Oh, en wat is er aan de hand? Nou, daar is wel wat aan de hand, hoor. Tussen Heemstede en Zandvoort is op dit moment 9 minuten vertraging. Circa 3 kilometer file. Nu al? Ja, ja. En, dat belooft nog wat voor nou, vandaag. En tussen Haarlem Centrum en Bloemendaal is het al 19 minuten vertraging. 2 kilometer file. Dus aansluiten daar. Ja, het wordt natuurlijk bloedheet. Het wordt circa 31 graden vandaag. Dus ook in Zandvoort 31 ook graden. Ook in Zandvoort. Pot, en, eh, maar je merkt het hier in de studio ook al, hè Marco? Het is, is bloedheet. Eh, het is wel warm. Maar goed, we houden jullie lekker cool met eh, lekkere muziek. En, ehm, en nog een aantal evenementen die eraan zitten te komen. Zoals, even kijken, vandaag hebben we ook in, op het circuit... Ehm, wat is daar aan de hand op het circuit? Nou, dat ga ik je vertellen. Dat is de Spectacolo Sportivo Alfa Romeo. Kan je dat ook in één keer foutloos spellen? Nee. Dat dacht ik al. <laughs> nee, liefhebbers van het eh, merk Alfa kunnen volop genieten vandaag van een eh, grote diversiteit aan bijzondere Alfa Romeo's. Oh, wat leuk. En ook een speciaal jubileum van het Scarp krijgt alle volle aandacht. Wat is dat? Eh, goed, we gaan even doorkijken naar het volgende goed. We starten het volgende nummer gelijk in. We blijven niet eh, in Zuid-Amerika, maar we gaan naar Noord-Amerika toe. En eh, dit zijn heerlijke jazzklanken. mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. We hebben weer een vol programma op ZFM Jazz. Wist u trouwens dat eh, wij ook onze eigen website hebben? Dat is uh, eh, jazzzandvoort.nl en dat wordt geschreven met eh, drie zetten achter elkaar. Ja. Marco, als ik zeg zand tussen je tenen, heerlijk vers gemaakte mojito in je linkerhand. De vuist van je rechterhand in de lucht bewegend op de beat. En blije gezichten van al jouw vrienden om je heen. Wat zeg jij dan, Marco? Nou, dat is een evenement wat vandaag gaat plaatsvinden. Ja, precies. <laughs> ja, ik ben alleen compleet de naam kwijt. Zandvoort Alive. Oh, en waar is dat? Vanaf 4 uur bij Mango's. Oh, lekker. En daarnaast ook. Die eh, twee zaken samen organiseren het. Ah, dus oké. Ja. Dus ehm, ja, het voelt volgens mij heel erg druk vanmiddag. Het was... de eh, laatste keer dat ik er was, ook heel erg druk. Veel mensen ook buiten uh, Zandvoort die, die het bezoeken. Dus eh, als je wil komen, zou ik zeggen, kom met de trein. Want eh, ook nu staan er nog steeds files. Nou, dat zal wel de hele ochtend dat denk duren. Ik ook, dat denk ik ook. Dus, eh, en, ehm, dus ja, dus die mojito, die moet je vanmiddag even scoren, Marco. Oh, dat ga ik zeggen. Maar in de linkerhand, toch? ja, en je rechterhand moet omhoog. Yeah. Ja, precies. <laughs> Oké, wat hebben we verder nog in petto, Marco? Ehm, nou, we hebben nog een heleboel, zoals u van ons gewend bent... hebben we het tweede uur sowieso een plaat waarvan een artiest waarvan je het niet verwacht. Ja. En dan zijn we tegen iets aangelopen eigenlijk... wat, een, wat eigenlijk een typisch jazznummer is. Tenminste, ik ken het alleen maar uit de jazz zien. Eh, maar... Is dat weer van die Zeilert? Nee, niet van die Zeilert. Nee, ah. nee, nee, nee. Rod Stewart doet deze keer <laughs> niet mee. Maar ik, <laughs> ik heb een nummer gevonden. En het origineel heb ik opgezocht. Ja. En nou blijkt het origineel helemaal geen jazznummer te zijn. Maar ik ken nou, het alleen. Nou, daar komen we Ja, daar gaan we tweede uur op terugkomen. Dus we gaan nu lekker verder met... Eh, en de vriend van de show, komt hij ook nog voorbij? Onze vriend. Ja, want onze vriend... Eh, daar zal ik zo meteen ook op terugkomen. Onze vriend van de show, Dennis van Aassen... die uh, eh, de Voice of Holland 2018 heeft gewonnen met jazz nummer. Ja. Die heeft een tweede nummer uitgebracht. En hij komt trouwens in september eh, in het theater in Haarlem. Daar zullen we ook zometeen nog even de data van doorgeven. Nou, helemaal goed. Maar dat allemaal zometeen. We gaan nu eerst verder met eh, Day In, Day Out. Day in, day out The same old food follows me about The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake, I wake with a tingle. One possibility in view, that possibility of me visiting you. Come rain, come shine me the day is fine. Then I kiss your lips, and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can you see it's love? Can there be any doubt when there it is? When I awake, I wake with a tingle. One possibility in view, that possibility of me, this in you. Come rain, come shine. I meet you, and to me, the day is fine. Then I kiss your lips, and the pounding becomes the ocean's roar. A thousand drums. Can you see it's love? Can there be any doubt when there it is day in Nou, nogmaals een goedemorgen, day in en day out. hey Erik, jij had ook nog wat te vertellen toch over een uh, evenement, een jazz-evenement in de buurt? Ja, dat klopt. Eh, dat gaat over zanger Paul Herber, die in Villa Flora Jazz optreedt. Oh, en waar is dat? Ja, ehm, ik zit heel even te kijken. Ehm, daar kom ik zo even op terug. Het is een jazzcombo, eh, Marco, met Kees okay. Diepeveen op de piano... Hans Brouwer op de contrabas en Rob Jansen achter het slagwerk. En die vormen het vaste begeleidingstrio... bij één keer per maand wisselende gastsolist. Dus op zich wel heel leuk, het is iedere keer weer anders. En eh, sinds 2015 doen ze dat al... en hebben al heel veel verschillende muzici en instrumenten de revue gepasseerd... En eh, ja, en op 25 augustus... Dat is vandaag? Ja, even kijken. Eh, is dat, even kijken, in... Volgens mij was het in Heemstede. Dat Heemstede, ja. Ehm, nee, eh, dat zeggen we niet goed. Het is in eh, Hillegom. Oh, Hillegom. Ja, hotelrestaurant Villa Flora aan de Hoofdstraat 55 in Hillegom. Sorry even hoor dat ik het even wat... maar het was heel, ja. heel stuk tekst. En de plaatjes vielen net van tafel. Dus. Precies. En het is van twee uur vanmiddag tot vijf uur. En de entree is gratis. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ga lekker naar Hillegom. Ja. En eh, ja, het ziet er heel leuk uit. Ik denk dat dat heel gezellig wordt daar. hey, wat, wat, hoorde ik nou net? Hadden wij internationale luisteraars? Ja, yes. Hello Jane, hello England. We have international listeners to ZFM Zandvoort. En lieve komen natuurlijk ook zu onze Duitse Zuhörer die immer zuhören, wenn wir wieder im Radio sind. Also auch een guten Morgen. Maar nu gaan we gewoon lekker verder in onze Nederlandse taal. Of in het Belgisch, kan ook wel. allee, allee, <laughs> allee, dan staat er... <laughs> nou, ben ik van me apropos. Met me allee, allee. Start er maar in, eh, Marco. dat, lijkt, door. dat lijkt me verstandig. Okay. Mr. Saturday Dance Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Yeah, Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. my mind's more at ease. Oh, nevertheless, why stir up memories? I've been invited on dates. I might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. Let me with eyes I cry. Oh, yeah, how can I? Sweet, Dat waren weer de mooie klanken uit eh, Zuid-Amerika. De Big Band Jazz de Mexico. Het nummer All of Me van eh, het eh, album Con Sabor Mexico. Ja. Ehm, vriend normaal... van de show, ja. Dennis. Dennis, vriend van de show. Doen we normaal het tweede uur. Ja. Maar omdat hij een nieuw nummer uit heeft gebracht... doen we het nieuwe nummer van Dennis van Aarsen. Het tweede uur. En gaan we nog even terug met uh, het nummer waar hij ook mee de, de, de Voice heeft gewonnen natuurlijk. Ja. En Modern World. Maar eh, volgens mij staat hij ook een theatershow, toch? Ja, dat klopt. Hij heeft, een, eh, hij heeft drie try-outs. Hij begint 19 september in Purmerend. Oké, dat is al vlot. Ja, in Theater de Purmerijn. Eh, daar zijn nog kaarten beschikbaar. dag daarna, de 20e, staat hij in Hoofddorp. Dus hij komt steeds dichterbij. En is dat ook een try-out? Dat is ook een try-out. ja, er worden veel try-outs gedaan. En ach, de dag daarna doen we nog een try-out. Dat is 21 ehm, september en dat is in Theater de Willem in Papendrecht. En maar als hij zoveel try-outs heeft, dan heeft u toch ook een keer een première, eh, ja, dat klopt. En oh, die is in Haarlem natuurlijk. Nou, je zult in ons eigen, ons eigen Haarlem. En in welk theater? 28 september in de Stad Schouwburg in Haarlem. Nou, ik denk toch dat ik nog kaarten ga kopen. Ja, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dus oh, eh, ik zou zeggen, en ik ben erg benieuwd naar dat nieuwe nummer, eh, Marco. ja. Eh, jij hebt het gehoord, begreep ik. Ik heb het al gehoord. Het, is, eh, het, leunt wel een beetje tegen jazz en easy listening aan. Of het mhm. nou helemaal een jazznummer is, dat weet ik niet. Maar we kunnen er ook voor kiezen om dat nummer nu te spelen. En dan dat we het oude nummer tweede uur spelen. Lijkt me leuk. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Oké, dan uh, zet je me nu heel even voor het blok. Dat niet. Maar dat maakt niet uit. Nee, volgens mij ben jij heel erg flexibel, Marco. Dus, oh, zeker. Eh, maar mij kan je alle kanten. Je had dat nummer gewoon zo naar boven. En hij staat klaar. Het nummer heet uh, superhero. Als je dat ook zoekt op internet en op YouTube... is er een prachtig filmpje mee... wat opgenomen is in Zuid... Afrika, als ik me niet vergis. Ja, en het zijn echt prachtige beelden. En ik vind, het, oh, ik vind het een leuk nummer. Het is alleen de vraag of het jazz is. Maar dat, mogen, eh, dat mag u zelf bepalen. Daar komt die superhero van Dennis van Aarsen. When she's tired, when she's scared And when she thinks she's getting older Says she don't fit anywhere in her world is getting colder I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much and I can think it's no big deal But just a word or a touch Can change the way she feels It saves her from the madding crowds From heartless, thoughtless people I fly her away, save her day I'll be her superhero just an ordinary what she doesn't know is how many times she saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so. She makes my day and flies me away just like a super hero. Is dat jazz? Ja, ik vind het wel een eh, duidelijke jazz-invloed hebben. Hij is wat... Eh, ja, ik, ik moet heel even, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje wennen aan het nummer. Maar ik denk wel dat het... Eh, ja, ik vind het op zich wel lekker in het gehoor liggen. Ja, hè? Ja. ja. Dat eerste nummer vind ik helemaal te gek van hem. Omdat het ook een nummer is wat ook uit de rock scene komt. Eigenlijk omdat het van Anouk is en het is later omgeschreven met Big Band. Ja. Dat eh, Modern World. Maar um, we hadden eigenlijk nu eerst een andere plaat eh, klaar liggen, toch Erik? Ja, klopt. klopt. Dat is uh, Finado van George Michael samen met het met meisje. Astrid. Dat meisje, ja. <laughs> nou, dat meisje is uit 1940. <laughs> Om precies te zijn 30 maart. En ze komt uit Brazilië, wist je dat trouwens? Nou, dan houden we het wel een beetje in de Zuid-Amerikaanse uh, ja. scene ja, de hele ochtend al. Het is wel lekker hoor, die muziek. Vooral met dit mooie weer. Zeker, zeker. En eh, Astrid, eh, ik zat net even naar haar... Astrid. Astrid. ja, Astrid. Naar haar biografie te kijken. Maar die, dat is niet... haar officiële eerste album was in 64, kun je nagaan. Toen was ik nog niet eens geboren. Nee. En in 2002 had zij haar laatste LP eh, album uitgebracht. Dus nee, het is eh, actieve dame geweest. En eh, nou ja, geweest is er nog steeds hoor. Dus, toch? Maar wel leuk dat ze dan ook met George Michael is het dan wel geweest. Ja. Ja, en, Oh ja, sinds 2001 wil ik trouwens toch even zeggen, is, uh, zingt ze niet meer. Oh, waarom en ze Schildert nu, en ze schildert. Dus ze is nu... en wat schildert, ze? ja, haar huis of schilderijen, <laughs> dat weet ik ook niet. nou. Geen idee. Desifinado met eh, George Michael en Astrid Gilberto. het eerste nummer, het eerste uur bedoel je, eh, Marco? sorry, ik vergis me helemaal het eerste uur. En we eindigen het eh, eerste uur eh, met een nummer, daar hebben we het al over gehad. Het is Mr. Bojangles van Robbie Williams. Die hebben het toch wel bekendgemaakt, denk ik tenminste wel bij mij. En dan komen we na dat nieuws en het journaal, wat dan zometeen gaat komen... Ja. komen we dan met nog een keer Mr. Bojangles, maar van een artiest waarvan je het niet verwacht. En dan zullen we in het tweede uur ook nog een keer erop terugkomen met het origineel en het nou. is geen jazzversie. Ja, ik zag dat dat Mr. Bojangles al, al door elf verschillende artiesten is uitgebracht. Sinds 1969. Dus het is blijkbaar toch wel echt een, uh, ja, een wereldberoemd nummer. Zeker. Dus, eh, en tussen haakjes, ik wil ook onze luisteraars in Ouddorp... en dan in het bijzonder Henny, Henny Perenboom... nog even ook eh, een fijne zondag toewensen. En dit nummer wil ik even aan haar opdragen. Nou, ze doet ook zoveel voor ons. Nou, daarom. daarom. Nou, daarom. Mr. Bojangles van Robbie Williams. silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touch down. Told me of a time he worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is dog in here? They would travel about, but his dog up and down. every chance in honky tonks for my drinks and tips. But most of the time I, I spent behind these county bars. You see, sunlight I, drink some beer. Mr.